Dit café ving mensen op die vluchten voor de dader. Ja, de klanten worden geroepen en toen zijn ze allemaal naar binnen gegaan. Toen heeft het... Door de Akbar. Ja, dat hoorden ze. En toen zijn, eh, zijn ze naar binnen gerend in het eh, restaurant. En toen hebben ze de deur dicht gedaan. Toen zagen ze hem voorbij rennen. met messen, ja, twee messen. Uh, we hebben natuurlijk alleen maar glazen ramen. En toen is hij er langs gerend. En toen heeft iemand hem onder de brug overmeesterd. De verdachte is zelf ook gewond geraakt. Hij ligt nu in het ziekenhuis. Mensen in Brazilië kunnen opnieuw niet meer op X. Eind vorige maand werd het social media platform offline gehaald... omdat de Braziliaanse rechter vindt dat X te weinig doet tegen nepnieuws. Eerder deze week konden Brazilianen na een update toch weer twitteren. De rechter dreigt nu met een dikke boete. Ik zeg dat het een foutje was en hoop dat ze niet hoeven te betalen. Honderden jongens zijn slachtoffer geworden van kinderporno. Een man van 26 uit Enkhuizen zette ze aan om naaktbeelden van zichzelf te sturen. Ook zou hij één kind hebben misbruikt. De man is eerder deze week opgepakt. Hij deed zich online voor als een aantrekkelijk jong meisje. En Nederland geeft bijna 300 museumstukken terug aan Indonesië. Volgens cultuurminister Bruins zijn die destijds onterecht uit het land meegenomen... toen het nog een kolonie van Nederland was. Volgens correspondent Mustafa Margadi zijn ze in Indonesië blij dat het weer terugkomt bijzonder blij eh, met elk stuk geroofde kunst dat ze terugkrijgen. Ehm, in eerste instantie vanwege de genoegdoening. Maar eh, er zijn belangrijke historici eh, vandaag aanwezig in Nederland... van de directeur-generaal van het ministerie van Cultuur. en die zeggen ook dat het belangrijk belangrijk is omdat ze zelf invulling willen kunnen geven aan hun eigen geschiedenis. Indonesië krijgt onder meer vier Javaanse beelden terug en Balinese sieraden en munten. Krijg je nog het weer? Het is een lekker zonnig dagje vandaag met een graad of 23. Morgen ook veel zon en ongeveer dezelfde temperatuur. Zondag wat meer wolken en kans op een bui. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N250 Den Helder de Kooi bij het veer naar Den Helder 20 eh, minuten vertraging. Een half uur op de N501 Den Burg Den Hoorn vanaf Den Burg.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 It don't matter if you're black or white. It don't matter if you're black or Good love and devotion. change your heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait The day you give your love to me won't be a day too late van Zandvoort, op 106.9 ZFM.